Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een fruitteler in Dreumel in Gelderland hebben onbekenden vannacht 120 appelbomen vernield. Ze reden door de boomgaard met een trekker. Die stond water te pompen voor het beregenen van de bomen. De trekker werd uiteindelijk teruggevonden in een meertje. De gedupeerde fruitteler in Dreumel kan nog niets zeggen over de financiële schade. De Servische president Vucic heeft buurland Kroatië vergeleken met nazi-Duitsland. Hij hield een toespraak ter herdenking van de operatie Storm tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. In 1995 verdreven de Kroaten 200.000 etnische Serviërs die een eigen republiek hadden gesticht. Hitler wilde een wereld zonder Joden, de Kroaten een wereld zonder Serviërs, aldus president Vucic. De Serviërs herdenken operatie Storm ieder jaar, ieder jaar in harde bewoordingen. Het staat nog steeds niet vast wat er is gebeurd tijdens de toespraak van de Venezolaanse president Maduro. Hij werd onderbroken door een luide knal en daarna werd hij beschermd door veiligheidsmensen en van het podium afgevoerd. Later zei Maduro op televisie dat het een moordaanslag was met drones en explosieven. Hij gaf de schuld aan extreemrechtse tegenstanders uit Colombia en Florida in de VS. En het is ook nog onduidelijk wat de oorzaak was van het ongeluk met het historische vliegtuig in Zwitserland. Het driemotorige toestel uit 1939 maakte een rondvlucht. Het stortte gistermiddag neer op een berghelling in het oosten van het land. Vanmiddag komt de politie met details over het aantal inzittenden. In het vliegtuig is plaats voor 20 mensen. Volgens een Zwitserse tabloid was de vlucht volgeboekt. Het weer, wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen wordt het weer erg warm met 29 tot 34 graden en er is veel zon.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 You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take to stop you ever getting sorrow.